uur. Mark met het NOS Journaal. Een paar uur gaan staken. In die periode valt ook de krokusvakantie. Mogelijk betekent dat dat mensen niet of met vertraging naar hun bestemming kunnen vliegen. ongeveer 500 piloten van Transavia zitten al ruim een jaar zonder CAO... en ze willen met hun staking hun eisenkracht bijzetten. Ze willen onder meer stabielere roosters. Een vertrouwelinge van de oud-Zuid-Koreaanse president Park moet 20 jaar de cel in... De vrouw van 62 is veroordeeld omdat ze steekpenningen heeft aangenomen van Zuid-Koreaanse bedrijven, waaronder Samsung. Ze zou haar goede banden met de president hebben misbruikt en bedrijven hebben gedwongen om tientallen miljoenen euro's te betalen aan twee organisaties waar zij het voor het zeggen had. Rookruimtes in horecagelegenheden zijn niet langer toegestaan. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald. In de horeca geldt al bijna tien jaar een rookverbod maar voor speciaal aangewezen rookruimtes geldt een uitzondering. De niet-rokersvereniging kan spande een rechtszaak aan om die speciale ruimtes te laten verbieden en het gerechtshof stelt de vereniging nu in het gelijk. De uitspraak betekent niet dat alle rookruimtes in de horeca ook daadwerkelijk worden gesloten. Hoger beroep is nog mogelijk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt vooruitgelopen op het bezoek morgen van minister Zelstra. Daarin staat dat in de Nederlandse media een ongebreidelde anti-Russische campagne wordt gevoerd en dat Nederland geen eerlijk onderzoek doet naar de ramp met vlucht MH17. Het platform Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds meer tips binnen. Alleen al over harddrugs waren er vorig jaar ruim 4000 meldingen meer. Het platform zegt dat daardoor een groeiend aantal drugsladingen zijn onderschept en drugslaboratoria zijn ontmanteld. Ook kan de straathandel beter worden aangepakt. Het weer zonnig en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen opnieuw zonnig, vooral in het oosten. In het westen zijn wat meer wolken, blijft wel droog en het wordt een graad of 5. In de nacht naar donderdag gaat het regenen en kan er landinwaarts ook wat sneeuw vallen.